goodbye de ballen tussenin. Het was de tijd van Floris en Q en Q. Je ging van huis en altijd volledig in tenue. En minstens twee uur te vroeg. Het systeem was simpel, dat was er niet. En de scheids was als vanouds een stuk verdriet.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 Ze komen bijeen om het geallieerde bombardement op Dresden te herdenken. De neonazies hebben toestemming om een mars te houden vanaf het treinstation dat hermetisch is afgesloten. En verder staan op strategische punten agenten en ME'ers. Er wordt gevreesd voor rellen. Linkse demonstranten hebben aangekondigd dat ze de neonazies willen tegenhouden door blokkades op te werpen. De initiatiefgroep uit Vrije Wil zegt genoeg handtekeningen te hebben om het onderwerp hulp bij zelfdoding op de agenda van de Tweede Kamer te krijgen. De groep wil dat oude mensen hulp krijgen als ze niet verder willen leven. De groep uit Vrije Wil bestaat onder meer uit oud-politici Bolkestein, Terlouw en Dancona, oud-presentatrice Mies Bouwman en cabaretier Paul van Vliet. In Vancouver gaat het Olympische rodelen gewoon door na het ongeluk van gisteren waarbij een Georgische rodelaar om het leven kwam. Volgens de rodelfederatie is het ongeluk veroorzaakt door een stuurfout. Met de baan zou niets mis zijn. De Olympische Winterspelen zijn rond half zes vannacht, onze tijd, officieel geopend door de gouverneur-generaal van Canada. En daar ging een groot spektakel aan vooraf. Voetbaltrainer Guus Hiddink stopt deze zomer als coach van het Russische nationale elftal. Na een gesprek met de nieuwe voorzitter van de Russische Voetbalbond heeft hij besloten zijn contract niet te verlengen. En dat loopt op 30 juni af. Hiddink wil nog niet speculeren over zijn toekomst. De laatste tijd is hij in verband gebracht met onder meer Nigeria en Noord-Korea. In Nijmegen is een speciaalzaak afgebrand. De brand brak vanochtend vroeg uit en was rond half negen onder controle. Omwonenden moesten ramen en deuren gesloten houden, maar er zijn geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen.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 ZFM. nu de muziekboulevard. Baby, why you're so sad? What's the thing you're running from? are caught in the red light as if money is the cure. Is this your only way to survive? Are you trying to get even with the past? What happened to the dreams you had? I think it's time for you to. Mooi begin van jou, zaterdagmiddag, dag 44 in 2010. Nog 321 dagen over. maakt de zaterdag 13 februari en ondertussen al week nummer 6. Nou, we gaan kijken wie er vandaag allemaal ja geboren zijn op 13 februari.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 Zo om kwart over twaalf ondertussen. Nou, we gaan even kijken wie er nog meer geboren zijn op 19, oh, 19 februari, 13 <laughs> februari. Edcilia Romlie, 1978 is geboren, dan maakte 32 jaar. Robbie Williams, die kennen we ook allemaal natuurlijk, is 36 jaar geworden. Hé, hey, dus jouw leeftijd Rob. 36 was je toch? <laughs> ja, het zal wel. Manuele Kemp, ah, dat komt meer in jouw buurt, 47 jaar. Andries Knevel, ho, ho, ho, ho, ho. Wie zit er huis? Andries Knevel, 58 jaar. En Jerry Springer, ja. De talkshow-gast hier is al 66 ondertussen. En we kijken wie nog meer geboren zijn, maar dan in een weergrijs verleden. Een Frans schrijver van Belgisch origine, George Georges Simonen. Heintje Davids, Nederlands zangeres. 1888 en op vrijdag 14 februari 1975, dat is ook weer lullig, een dag na je verjaardag, overleden. We gaan kijken wie er allemaal op 13 februari nog meer zijn overleden. Waylon Jennings, Amerikaans countryzanger. Is in 2002 op 13 februari overleden, maar op dinsdag 15 juni 1937 geboren. En Bob Den El, die is in 1992 op 13 februari overleden. En geboren op donderdag 27 maart 1930. Richard Wagner, Duits componist, niet te verwarren met de Wagner Pizza's. Geboortedatum is zaterdag 22 mei 1813. En is in 1883 overleden. Nou, we gaan zo direct kijken wat uh, de afgelopen maandag is gebeurd. Met een eh, een of andere rechtszaak. Nou, laten we een paar stukjes horen. En we gaan ook even Ron Brouwer bellen, want die weet er veel meer van. We gaan een beetje een geschiedenisles krijgen weer. Wat er allemaal in het verleden op 13 februari is gebeurd. En we gaan natuurlijk naar de bioscoop toe. We gaan naar het weer toe. We krijgen veel meer nog. Maar natuurlijk ook veel muziek. En dan gaan we nu doen met een nummer van Eric Clapton. Before You Accuse Me.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 En misschien zie ik je Iedereen hier in de studio krijgt alweer sms'jes. Een van is Rob nou wel echt jarig en de andere van goede muziek. Nou ja, ik snap het niet. Er wordt gewoon geluisterd naar mijn programma. Dat is echt voor het eerst. Vind ik wel komisch eigenlijk. Nou, wel complimenten hebben hoor. Sorry? Je... Eh? je wil complimentjes horen. Ja, dat klopt. Oh. Maar kan, kan, kan, kan ik eentje van eh, jou krijgen, Pieter? Ja, uitstekend programma. Dankjewel, dankjewel. Kijk, daar doen we het voor. En dan gaan we meteen even kijken naar de bioscoop top 10. Misschien krijg je dan een complimentje voor het circus. <laughs> ik weet het niet. Eh, dat daar ook eh, films draaien natuurlijk. Nou, de helft van 63 eh, staat op nummer 10. de regie van Steven de Jong. Maar ja, maakt niet uit. A Serious Man op nummer 9. Up in the Air op nummer 8. Millennium 2, de vrouwen die met vuur speelden, op nummer 7. It's Complicated op nummer 6. Op nummer 5, Did You Hear About The Morgans. En, uh, 1, 2, ja, op nummer 4 Elvin en de Chipmunks, de sequel. Call. Er komt een vrouw bij de dokter op nummer 3. Sherlock Holmes op nummer 2. En daar is hij weer terug van weg geweest op nummer 1 Avatar. Nou ja, waar gaat Avatar nou precies over? Ik heb het al vaker gezegd, ik blijf het vertellen. Jake Sully is een gewonde oorlogsveteraan in de toekomst die onvrijwillig met enkele anderen naar de planeet Pandora wordt gebracht om deze te koloniseren voor de mensheid op aarde. Nou, deze planeet wordt bewoond door de Navi, een mensachtig ras met hun eigen taal en cultuur. Nou, de Navi doen alles aan om hun eigen volk te beschermen tegen de mensen en Sully raakt betrokken bij hun vrijheidsstrijd. En als klap op de vuurpijl wordt hij ook nog eens verkeer verliefd op één van hen. Nou, dat doet hij goed. Zo, gaan we even kijken wat er allemaal gebeurd is op 13 februari. Bijvoorbeeld op 13 februari 2003 neemt Schiphol de omstreden vijfde baan in gebruik. Eerst gaan we luisteren naar Baltimore, het Boy. Het was het beste dat ik vinden kon.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 Bésame, bésame, suave. Bésame van Leeuw en Raffaele met Mijn Houten Hart. Even kijken, ja, zo. Doet hij het weer. Even kijken, ja, kijk, daar ben ik We gaan even kijken wat er allemaal gebeurd is op 13 februari in het verleden. Want zes mensen verongelukken op zaterdag 13 februari 1988 als bij het Franse vliegveld Poldou een eh, oude bommenwerper tijdens een demonstratie neerstort. Nou, maandag 13 februari 1984 is het zesjarige meisje Stormy Jones uit Texas de eerste mens die een hart-levertransplantatie ondergaat. En op vrijdag 13 februari 1981 neemt de Australische krantenmagnaat Rupert Murdoch het Engelse blad The Times over. Nou, woensdag 13 februari 1974 wordt de schrijver en Nobelprijswinnaar Alexander Solzhenitsyn uit zijn vaderland de Sovjet-Unie verbannen. Nee, ik kan begrijpen dat ik die achternaam niet kan uitspreken. En op dinsdag 13 februari 1968 neemt Heintje Davids afscheid als zangeres. En op zaterdag 13 februari 1960 wordt premier Patrice Lumumba van het voormalige Belgische Congo vermoord een, Amerikaanse B-36 op weg van Alaska naar Texas dropt op maandag 13 februari 1950 na technische problemen zijn nucleaire bommen in de stille oceaan, waar ze ook explodeerden. En op dinsdag 13 februari 1945 verwoest een bombardement van de geallieerden de Duitse stad Dresden. En nog verder in het verleden, op dinsdag 13 februari 1917 wordt Matahari in Parijs gearresteerd wegens spionage voor de Duitsers. Voor de rest gaat het goed aan. Dus ik denk, dat hoor ik nou op de achtergrond? Pieter Jouw is er even bezig hoor, daar kan hij ook niks aan doen. Ehm, ja, we gaan zo direct even kijken hoe het is geweest in, afgelopen maandag in uh, eh, Lauren Hardy. Met de rechtszaak van het jaar zoals ze het zelf vertellen. Dan gaan we dat volgende uur doen, gaan we ook Ron Brouwer even voorop bellen. En de stukjes laten horen van de rechtszaak. Eerst gaan we luisteren naar een mooi nummer van Yes! Owner of a Lonely Heart. Als, als je zingt, jongen, ik ben nog nerveuzer toen ik aan keek. Hij is zo knap, hè? Hij is echt een lekker ding. Maurice Mulder. Come, my lady, come, come, my lady. You're my butterfly, sugar, baby.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 You make me go crazy. Come and dance with me. Crazy Town Butterfly. Daarvoor Yes, Owner of a Lonely Heart. Nou, dan zit ik weer in een mooie krant te kijken. De opmerkelijkste krant van Nederland. En dan kom ik tot, de tot, tot verbazing kom ik Daan, Daan, dan kom ik jou gewoon tegen. Nou, tenminste, jouw werk, jouw, jouw geit. Een geitenbok in de dierentuin eh, bij eh, Daniel in zijn achtertuin is plotseling melk gaan geven. Volgens omroep die daar eh, zit ontwikkelde het dier van de een op de andere dag uiers. Nou verbaasde medewerker Daniel Leffers probeerde hem dan ook maar even te melken, waarop een van de uiers vol met melk leek te zitten. Nou, de bok woont al jaren in de achtertuin vandaan en beschikt over een complete harem aan geiten. Hij heeft dan ook flink wat nageslachten voortgebracht. Nou, de melk is naar een wetenschappelijk instituut opgestuurd, want hij heeft hem zelf opgedronken. Mogelijk blijkt dat de bok een verborgen leven als hermafrodiet heeft geleid. En dus zowel bokken als geiten kenmerk heeft. Dan, wat is daarop uh, uw antwoord? Ja, want het, het, is jouw geit, eh, jouw bok, eh, geit, wat is het? Waar heb je dat gelezen dan? Nee, ja, dat staat hier in de krant. Dat is in de krant? Ja, zelfs bij het NOS is het uh, terechtgekomen. Ik heb dit van de NOS af. Ja, ja, ja. Ja, ja echt waar. Oké, leuk, leuk, voor die geit. Maar hoe heet die geit? Mo Bok. Bok. Hoe heet die bok? Mo Mulder. Nee, ik sta hier. Ja, nou, jij vraagt hoe die ga je Oké, oké. Maar hoe, hoe, kan het dan dat het eh, opeens melk is gaan geven? Een bok is toch een mannetje? Ja, misschien... Eh, ja. Wat, wat, heb je ermee gedaan? Genetisch gemanipuleerd? Of, of is het echt een hermafrodiet? <laughs> Ondertussen durft daar niks meer te zeggen. Daan, je bent normaal gesproken zo spraakzaam achter de microfoon. En dan gaat het over jouw kinkjes, over jouw diertjes bij jou in de achtertuin. En dan durf je opeens niks meer te zeggen. Hoe kan dat nou? Ik heb geen achtertuin, hè, jongens. Nou ja, daarbij je werk dan, dan noem ik jouw achtertuin. Oh, dat je, ja. Maar geen commentaar? Nee, geen commentaar nu.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 met One Song. En daarvoor natuurlijk Gwen Stefani met Holla Big Girl, geloof ik. Heb ik dat zeg ik Ja, dat zeg ik nog goed ook, jezus. Ik denk of ik eh, naf voor mezelf. Nou, vandaag heeft de bewolking de overhand en het wordt maximaal 1 graad boven het vriespunt. Wil jij meer weer horen, dan kan dat zo direct na de klok van 1 uur. Want het is nou bijna 1 uur en dat betekent dat we naar het nieuws op gaan. In het komende uur gaan we even kijken naar Ron Brouwer, hoe die was met zijn rechtszaak in Lauren Hardy. Maar eerst luisteren naar Moondance. Van Morrison. fantabulous night to make romance neath the cover of October skies. Yet all the leaves on the trees are falling to the sound of the breezes that blow. Yet I'm trying to please to the calling of your heartstrings that play soft and low. You know the night's magic seem to whisper and hate. You know the soft moonlight seems to shine in your blush. Can I just have one more morning dance with you, my love? make some more romance with you, my love. Well, I wanna make love to you tonight. I can't wait till the morning has come. Yet I know now the time is just right, and straight into my arms you will run. And when you come, my heart will be waiting to make sure that you're never alone. There and then all my dreams will come true, dear. There and then I will make you my own. And every time I touch you, you just tremble inside. Then I know how.